Vijf uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Staatssecretaris Wekers van Financiën zegt dat hij beter had moeten doorvragen naar de financiering van de reclamezaal langs de A73. De zaal, met daarop een foto van de VVD Wekers, zou zijn betaald door de Roemondse wethouder Van Rij, die wordt verdacht van corruptie. Wekers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de afspraken met Van Rij op papier had moeten zetten. Dan was hij nu beter in staat geweest er vragen over te beantwoorden. De bewindsman erkent ook dat hij het belang van de vragen van de media over de reclamezeil aanvankelijk heeft onderschat. Oud-VVD-gedeputeerde Hoijmaiers en zijn voorganger hebben jarenlang een rapport geheim gehouden over het terrein van de oude kruidfabriek in Muiden. Ze zouden dat hebben gedaan op verzoek van de eigenaar van de grond, Rolf Visser. Dat meldde het tv-programma Nieuwsuur. Visser wilde 2000 woningen bouwen op het terrein. Dat aantal was volgens hem nodig om de kosten van de sanering van de grond terug te verdienen. De gemeente betwijfelde of de grond wel zo erg vervuild was en vond 2000 woningen veel te veel. Uit het geheim gehouden rapport uit 2004 zou inderdaad blijken dat het terrein minder vervuild was dan Visser beweerde. Tsjechië fraudeert op grote schaal met Europese subsidies. Dat schrijft Dagblad Trouw op basis van vertrouwelijke documenten van de Europese Rekenkamer en de Europese Commissie. De Tsjechische autoriteiten zouden Brussel stelselmatig hebben voorgelogen. Er werden bijvoorbeeld kosten voor een project in rekening gebracht waarvoor nooit een factuur is overlegd. Vanwege de fraude heeft de Europese Commissie de subsidie met 450 miljoen euro gekort. Het weer, veel bewolking.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 If you try to be a kid again, the kid will kidnap you. You know it's true. The guy you know, well, that's just you. And there is nothing you can do. Just like a door you can get through. When there is no one left to fool. yourself. So don't try to be an icon, come the eye inside of you. That big you in painting doesn't look a thing like you. I'll agree that it's a nice try, but when your paint is dry, we're all just little icons, super you and super I. You know it's true. The guy you know, well, that's just you. And there is nothing you can do. Just like a door you can get through when there is no one left to fool. Don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself. So Vlaanderen. En hij heet volledig Daniel Stuiven. En je hebt hem een paar maanden geleden nog op de televisie kunnen zien. De Nederlandse televisie. Namelijk in het eh, programma Het België van. Een vijfluik waarin Daan Stuiven op zijn motor... <laughs> een aantal opmerkelijke plekken in België liet zien. Nou, die Daan die is dus ook als eh, zanger behoorlijk populair in België. Die had eh, eind 2009, begin 2010 een hele grote hit met dit Icon beetje in de country sfeer. Dus hier aan het begin van de nacht ging het anders het eh, laatste uur... dat in het teken staat van de muziek van 2010. En als je net wakker bent, goedemorgen trouwens. Eh, wat zijn we aan het doen? We zijn de muziek van 2010 aan het doen. Omdat eh, de nacht ging anders drie jaar bestaat. En dat is dan een mooi moment om eens even stil te staan... Van, bij de muziek van de afgelopen drie jaar. Je gaat niet de grote hits horen in de nacht ging anders... maar albumtracks af en toe wel eens een hitje tussendoor <laughs> voor, voor de afwisseling. Maar, maar de wat minder bekende muziek, die, eh, waarvan ik het idee heb... het zou wel eens in de vergetelheid kunnen gaan raken. En dat zou toch eeuwig zonde zijn. Die muziek komt dus de komende week voorbij. Volgende week dan doen we 2011. En het jaar erop, als we weer in het nieuwe jaar zitten, in 2013... dan doen we 2012. Maar vandaag nog één uurtje tot aan het Radio 1 Journaal... de muziek uit 2010. 2010 was ook een jaar waarin een cd verscheen van... Eh, Afro-Cubism. Afro-Cubism, het was een album dat al eh, veel eerder in de planning stond. Namelijk in de, jaren negentig, maar het kwam toen niet van de grond. Het gezelschap dat bestaat uit eh, muzikanten uit Mali. Die zouden naar Cuba gaan om daar met oude Cubanen muziek op te nemen. Maar dat vliegtuig naar Mali, dat ging niet naar Cuba toe. Om een of andere duistere reden die te maken zal hebben gehad met visums en dergelijke toen besloten die oude Cubanen... als die Milanees niet komen, dan gaan we zelf maar een plaat maken. En dat werd dan die beroemde cd van uh, die Raikuda produceerde... van de Buena Vista Social Club. Nou, uiteindelijk is in 2010 die cd met eh, muzikanten uit Mali... alsnog gerealiseerd met eh, muzikanten uit Cuba. Dit is het resultaat. sfeervolle exotische klanken van die cd die in 2010 verscheen van afro Afrocubism. En wat ik je liet horen, dat had als titel I bij ben de Johnny Cash. Don't look so sad. I know it's over. But life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you love me one more time for the good times. I'll get along you'll find another. And I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you'll love me one more time for the good time. je laatste minnaar, de knapste van de klas. Omdat je blozend voor me stond, naïef en van de koop. Omdat jij smoor verliefd was. Waarom was ik het ook. bij me blijven wou, ondanks mijn bot gedrag. Mijn vrijgezelle drift gepikt hebt elke dag. Omdat je maling aan de wensen had, geroddel en gestook. Omdat jij zo graag trouwen wou. Daarom wou ik het ook. vechten op het randje van de dood. Het vrede, tedere leven in je armen sloot. Omdat je onomwonden het huwelijksbed in dood. Omdat jij zo graag kinderen wou. Daarom kreeg ik zo, omdat je leven kunt met mij zoals ik ben omdat jij altijd anders bent dan ik denk dat ik jou ken. Omdat jij je heilig vuur niet verstikken laat in rook. Omdat jij weet wat liefde is. Daarom weet van eh, Freek de Jonge. Freek de Jonge, die trouwens vanavond ook eh, te zien is op de televisie... dan eh, zal Jeroen Pauw met hem praten. In, in twee etappes, want je krijgt fragmenten te zien... van een interview dat Jeroen Pauw vijf jaar geleden maakte. En vervolgens kijkt Freek de Jonge daarop terug. Het zal vanavond uitgezonden worden om 11 uur. Freek de Jonge dus met Jeroen Pauw, nu en vijf jaar geleden. En Freek de Jonge die bracht in 2010 een eh, cd uit. Een eh, hele bijzonder, want het was een cd die alleen maar uit eh, liedjes bestond. En daarvoor was hij de studio ingegaan met muzikanten. Had hij nog nooit zoveel eerder gedaan. Er is wel een hoop plaatsmateriaal uit van Freek de Jonge... maar dat zijn doorgaans conferences en registraties van de optredens. Die cd die heette Van A naar Z. En ik liet je luisteren naar eh, Daarom. En dat werd voorafgegaan door eh, Johnny Cash met het liedje For the Good Times. Een compositie van uh, Chris Christofferson. Uit 1970 werd in 73 ook nog eens een keer een hit voor Perry Como. Maar Johnny Cash die zong dat ten tijde van 2003 inderdaad. Toen werd het opgenomen. Onder leiding van Rick Rubin. En het was uitgebracht dus in 2010... Onder de titel Ain't No Grave, de laatste editie van de American Recordings cyclus. Met allemaal opnamen van Johnny Cash en dat onder leiding van producer Rick Rubin. De nacht ging anders bij de Vara op Radio 1 met muziek uit 2010. Hans Steven, je kent hem als cabaretier, maar er kwam van hem in 2010 een cd uit... waarop hij te horen is als crooner. Dit is een heel bijzondere compositie. I like your country. I think it's marvelous, I think it's number one. I like your cunt. I like your cunt. I like your cunt. I like your cunt. And I never wanna have another one. I like your cunt. I like your cunt. I like your cunt. I like your cunt. Please don't ever take your cunt away. I wanna see it in the moonlight, see it in the sun, and I wanna have fun, fun, fun. I like your cunt. I like your cunt. I like your cunt. I like your cunt. I think it's marvelous. I think it's number one. I like your cunt. I like your cunt. I like your cunt. I like your cunt. And I never wanna have another one. I like your cunt. I like your cunt. I like your cunt. I like your cunt. Please don't ever take your cunt away. I wanna see it in the moonlight, see it in the sun, and I like your cunt. I like your cunt. I like your cunt. I think it's marvelous. I think it's number one. Oh yeah, I like your cunt. Oh yeah, I like your cunt. Oh yeah, and I never wanna have another one. I like your cunt. I like. I like your cunt. Please don't ever take your cunt away. I wanna see it in the moonlight. like your cunt, I like your cunt, I like your cunt, I like your cunt, yes, I like your cunt, cunt. Once upon a time, used to feel so fine, I really made you shine, we laughed like we were drunk on wine, but not anymore, no, not anymore, no, not anymore, not anymore. It used to feel so good, used to laugh like we should, we did what we could, come on. Je open the door, oh, come on, open the door, oh, come on, open the door, oh, come on, open the door. Baby, don't say the stars are falling from your eyes. Baby, never again, no, never again, no, never again, no, never again. Baby. Just like you, finding comfort in a stranger's face. In some darkened place where no one knew my name. And I was slow to see that everything had changed. And I was sad to see that I'd never be the same. But without you by my side, i go insane. You make the world make sense. Yeah, you make the world make and goodbye. This time Jewel. 2010, vanavond verscheen toen het album Sweet and Child. En dit No Good and Goodbye, dat verscheen toen als single. Maar op die single ook een akoestische versie. En die liet ik je horen hier in de nacht klinkt anders. En dat werd dan weer voorafgegaan door Hans Steven met het nummer Her Majesty. Wat in 2010 verscheen. Jochem Meijer, die treedt vanavond op in de Leidse Schouwburg in Leiden.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 to make me go to rehab, but I said no. I you? van Amy Winehouse, Rehab. Maar dat werd in 2010 op de paard gezet door de, de, de Jolly Brothers. <laughs> een gezelschap van oude mannen. Die bestaan al sinds eh, de jaren 50. Eh, sinds de jaren 50 zijn ze bij elkaar komen van Jamaica. En die brachten in 2010 een eh, cd uit... waarop een aantal covers te vinden zijn. En dat Rehab van Amy Winehouse... dat was een van de nummers die daarop te vinden was. Gerard van Maasakkers. Met een terugblik naar zijn puberteit. Thomas van de hand gedaan. Ik had een tweedehandse eend zien staan. Ik had geld geleend, ik was opgelicht. De boeien was mee karton gedicht, maar ik wou vrij zijn. En ik wou nog wel vrij zijn. Ik wou naar Amsterdam. De panorama had er foto's van. Ik was 19 in 68. Ik was 19 in 68. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Jan Jansen Winter de Tour de Nixon in Vietnam, maar ik was slapen op den dam en vrijzen. Met iemand slapen en dan vrijzen. Dat kon alleen in Amsterdam. In Une kwam daar weinig van. Ik was 19 in 68. Ik was 19 in 68. Mager jongenslijf. Maar ik kan de hinnen waar zal de blijven. Ik kan de zeggen wat ik je wilt. Het liefste wild. Bonkend jongenshart. Wat je ziet maakt dus over wat. Maar je voelt dat je leeft. In alles dat je mij. Knechts werken op de kwekerij. Blozen uit, hemden uit. Ene die een liedje fluit. Ik weet niet waar ik kijken moet. Naar de zolder, want dan zie ik het goed. Tussen de kerstal en de dozen sta ik op mijn tenen en kan ik vrij zijn. Steek alleen maar toch Amsterdam is wijd van hier. Meer dakram op de keer. Ik was 19 in 68. Ik was 19 in 68. Mager jongenslijf Waar kan de hinnen, waar zal de blijven? Wie kan de zeggen wat je wilt? Het liefste wild, bonkend jongenshart. Waar je ziet maakt ons overwart. Waar je voelt dat je leeft, in alles dat je leeft. Ik was 19 in 68. Ik was 19 in 68. 1968. Ik was 19 in 68. van Maasakkers. niet dat verscheen eh, afgelopen jaar van hem... maar in 2010 verscheen ook een album van deze sympathieke Brabander... 1968, deze Gerard van Maasakkers. Noorse muziek van Noorse dames. En het leuke van de dames is als je ze eh, ziet optreden... na elk nummer pakken ze weer een ander instrument in de hand. <laughs> dat geeft al wel een eh, behoorlijk gevarieerd tafereel. Katzenjammer, daar heb ik het over. <laughs> ja, ze hoorden je dan Katsiammer uit uh, Noorwegen, Oslo, daar komen ze vandaan. En uh, het zijn allemaal vrouwen, leuke muziek maken ze. En het is ook een eh, leuk gezicht om ze op het podium te zien... als na nou, elk nummer weer een ander instrument in de hand nemen. Zo'n instrument gaat dan van, van hand tot hand, zal ik maar zeggen. Katsenjammer dus, uit 2010. Want daar zijn we mee bezig met de muziek uit 2010. Omdat De Nacht Klinkt Anders drie jaar bestaat. Volgend jaar 2011, of volgend jaar, volgende week... En volgend jaar, dat is dan de eerste uitzending van 2013... dan doen we de muziek van 2012. Dit is uit 2010, Tom Petty. I took my daddy's old defender. We ran until the gas got low. We were flying close to heaven. Everything was starting to close. Driving in the sunset. een andere cd uitbrengt. Maar het heeft ook te maken met het feit dat hij graag met de anderen eh, wil musiceren. en <laughs> dan heb ik het over Tom Petty. die in 2010 een album, bracht onder, een album uitbracht onder de titel Mojo. En ik liet je nog eens een keer luisteren naar dat Trip to Pirates Cove. Een andere ontdekking in 2010, die werd gedaan door de Franse tak van Motown. Ja, in Nederland hebben we ook een... Eh, tak van Motown. Die hebben Whalen ooit ontdekt, maar in Frankrijk eh, hebben ze Ben L'Oncle Soul in 2010 ontdekt. Comment te dire, ça me fait de la peine. Je ne vais pas te mentir, malgré l'ampleur du phénomène. J'ai pas le souvenir de t'avoir vu zen, non. Sans s'enfuir sans deviner ce qui les gêne, Ah, ça reste entre nous. Vivre avec toi est un cauchemar. Ah, ils t'ont laissé, ouais, c'est tous des connards. Zo. Soulzanger in Frankrijk dus zonder contract bij uh, Motown. Een aantal van zijn platen zijn ook hier in 2010 uitgebracht. Je hoorde van deze Ben L'Oncle Soul, het nummer Petit Sœur. Diana Birch, jong talent is dat. Zij eh, werd in 2010 gezien als eh, misschien wel de eh, opvolger van Carole King. <laughs> Dan moet je wel van hele goede huizen komen. Ze kan in ieder geval wel hele goede composities maken. Ze is nog jong, dus u weet wat er in de toekomst nog allemaal gaat gebeuren. 2010 verscheen van haar een album, daarop Valentino. Hotel, just like you said I would. I kept looking out my window, hoping one day you would come. Going every shade of blue under that California. Diana Birch. En je hoort daar met Valentino. De Cotan projector dit. If you thought there was nothing more to say about Michael Jackson, just wait. Unauthorized biography. The paparazzi would not leave him alone. Made against the performer. And what they did find was a series of lies about Michael Jackson. Here we go again. Another lawsuit. Michael Jackson. Numerous violations. Unauthorized. just in. By more allegations made against the performer. As the story unfolds, there will be a lot more to say about Michael Jackson. Breaking news. 2009 Michael Jackson overleed. En in 2010 toen kwamen er een paar eh, nog niet eerder uitgebrachte opnamen van hem uit. Al dan niet eh, bewerkt en eh, gedigitaliseerd. Een van die opnamen was Breaking News. Dit was het dan. De nacht ging het anders. In het kader van het driejarig bestaan hadden wij afgelopen nacht 2010... de muziek uit 2010 die we tegen het licht hielden, althans een gedeelte daarvan... En volgende week dan eh, doen we 2011 en de week daarop in het nieuwe jaar 2012. Maar dat is nog voor weg. Wat is dichtbij? Het Radio 1-journaal bijvoorbeeld. Dadelijk naar het nieuws van 6 uur met Bert van Sloten. Mijn naam is Roel Koenens. We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders. En in die tussentijd kerstmis. Wat je ook doet, ik zou zeggen fijne dagen en we spreken elkaar volgende week voor een eh, nieuwe aflevering van De Nacht Ging Anders. Groetjes!